Música Mm-hmm. Jerry Mulligan was dat met Art Farmer samen. De man Jerry Mulligan werd geboren op 6 april 1927 en hij stierf op 20 januari 1996. Hij is de meest beroemde bariton-saxofonist. Hij was ook pianist. Hij componeerde, speelde klarinet en arrangeerde. We gaan weer verder met Zeven Jazz met Fred Kroonsberg en David Habich. Ja, ik uh, had daarnet een nummer van John Mayer gedraaid en dat deed me een beetje denken. Want op diezelfde cd staat ook een nummer, The Heart of Life. En The Heart of Life is ooit gebruikt eh, voor een tv-serie ehm, met, eh, waarin een presentator patiënten en bezoekers van een ziekenhuis interviewde. dat is eigenlijk een heel interessant concept natuurlijk. Eh, ik was van de week in het ziekenhuis en, ehm, voor het afnemen van bloed. En eh, ik kan daar niet zo heel erg goed tegen. Maar ja, we zaten dus een beetje uit te, uit te rusten op een bankje daar in het ziekenhuis. En toen kwam dat eigenlijk weer een beetje eh, in me op. Ehm, nou, John Mayer met The Heart of Life. veel grote Nederlandse artiesten eh, ja, hier in Nederland. En dit was eh, DJ Maestro. Eh, hij composeert en stelt cd's samen voor Blue Note Records. hij, hij is ook onder andere de initiatiefnemer van Radio Jazz. Radio Jazz is radiojazz.nl. En ze zijn een, dit initiatief is om weer een landelijke jazzzender in de lucht te krijgen. Ehm, met alle eh, ja, gevolgen van dien. Weer Nederlandse artiesten die meer eh, eh, gedraaid gaan worden en meer aandacht krijgen in de, op zender. Ehm, onder andere zo'n Nederlandse artiest is uh, Kiteman. komt geloof ik uit Almere. Ehm, en hij, is, hij heeft zijn eigen hip-hop orkest. en hier is hij met het nummer Jam. van de Gypsy Boys. En het nummer werd gecomponeerd door Django Reinhardt en Stefan Krapelli. Eh, hij was hier al enkele eh, weken geleden te gast in de studio. Hij is jong, dynamisch en bruisend. En hij barst van de energie. Ik heb het over Sven Duif en hij gaat voor ons zingen Crimea River. shelter from the storm I was in. When it all got too heavy, you can't rip my way. And I wanna hold you, and I wanna say that you. for you. I am a better man. I send you all the reason for everything that I do. I've been lost under the stars, the edge of the sea. There's no one around, no one but you and me. we talk for hours. I could stay here forever and hold you this way. Cause you met Better Man. 13-jarige leeftijd begon hij met spelen. Hij leerde de Blue Riff spelen eh, van zijn, eh, door zijn oom. Eh, en na een aantal jaren nummers te hebben gecoverd van andere artiesten... begon hij uiteindelijk ook zelf liedjes te schrijven. In 2007 tekende hij een platencontract bij Polydor... en trad hij als support act op tijdens de tour van zanger, zangeres Corine Bailey Ray... You Give Me Something werd als eerste single uitgebracht op 16 juli 2006 in Engeland en behaalde de vijfde plaats in de hitlijst.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 Mm, let's get lost. defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm, let's get lost. Oh, let's get lost. Chad Baker, die zong heerlijk en speelde op trompet. En werd begeleid door Russ Freeman piano, Carson Smith op de bass en Bob Neal op de drums. De opname was van 7 maart 1955. Nog een oude opname, dat is van augustus 1958. En dan eh, heb ik het over Thelonious Monk. En die speelde piano, wordt begeleid door Johnny Griffin op tenorsax... Ahmad Abdul Malik op bass en Roy Haynes op drums... En het is het uitgekoude, maar heerlijke nummer Round Midnight. stormy Monday. But Tuesday's just as bad. words loud and theirs is also sad. The eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. And sadly, I go out to play. Sunday, I go to church. And I kneel down and pray. And this is what I say, baby. mercy on me. You know I cried, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I'm trying, trying to find my baby somebody please send her home to me. Well, I cried, Lord have mercy. Lord have mercy on me. You know I'm trying, trying to find my baby. send her home to me. dat was de Stormy Monday Blues door Bobby Bland gebracht. Maar we blijven in de sfeer. We gaan naar Little Minton en het nummer We're Gonna Make It. We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. I know we will. We may have to eat And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I've got your love and you know you got mine. So we're gonna make it. I know we will. We may not have a home to call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have to fight hardships alone but we're gonna make it. I know we will. Love togetherness brings peace of mind. We can't stay down all the time. I've got your we gaan het maken, inderdaad. Uh, we gaan weer naar de klok van 12 uur zo langzamerhand. En we gaan eens kijken of we kunnen afsluiten met Van Morrison. En het nummer Stormy Monday. call it Stormy Monday. Live! a Tuesday is just as bad. You know they call it Stormy Monday. Lord, but Tuesday just as bad. Wednesday at worse. we go to church. And I kneel down and pray. And this is what I say. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. I do. Jazz werd verzorgd door David Habig en Fred Koosberg. En wij wensen u nog fijne dagen. En direct krijgen we de Muziek Boulevard met de energieke, bruisende en van energie overlopende Jaap Cooper.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 De rol van kernwapens wordt verkleind, maar de VS houdt zolang er in de wereld kernwapens zijn voldoende capaciteit over om vijanden mee af te schrikken. Vanochtend werden via een Amerikaanse krant de details van het beleid al bekend. Het houdt in dat er geen nieuwe kernwapens worden geproduceerd of getest. Verder zal de VS geen kernwapen inzetten tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben en die zich houden aan het non-proliferatieverdrag. Ook niet als die landen de VS aanvallen met chemische of biologische wapens. Daarmee houdt de VS de mogelijkheid van een nucleaire aanval op Iran en Noord-Korea open. In Kirgizië is het tot botsingen gekomen tussen anti-regeringsdemonstranten en de oproerpolitie. Dat gebeurde in een provinciestad in de vroegere Sovjet-Republiek. Betogers hadden een regeringsgebouw bezet en de gouverneur enkele uren gegijzeld. De politie bevrijdde hem en gebruikte traangas om de circa 2500 betogers te verspreiden. De betogers vochten terug met brandbommen en stenen. Ze hebben zich inmiddels gehergroepeerd en het overheidsgebouw opnieuw bezet. De Kirgizische hoofdstad Bishkek werd vervolgens afgesloten van het internet. In Kirgizië zijn al weken protesten tegen de regering. De betogers zijn onder meer kwaad over de almaar stijgende energiekosten. Inter Milaan heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Milanezen wonnen opnieuw van CSK Moskou. In Moskou werd het 1-0 voor Inter door een doelpunt van Wesley Sneijder. Het eerste duel had Inter Milaan ook gewonnen met 1-0. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst zonnig, in de middag vanuit het westen toenemende bewolking. En in de avond kan er een beetje regen vallen. Voor 14 tot 20 graden. Dit was het NOS.